Twee uur. Jan van der Putten met het NOS-shoot bij het Stadspaviljoen. De heetgelegenheid werd vannacht beschoten. De politie weet nog niet door wie. Er zitten kogelgaten aan de buitenkant. Er werden 30 hulzen aangetroffen op de grond. Niemand raakte gewond. De Syrische democratische strijdkrachten hebben het grootste olieveld van Syrië heroverd op terreurgroep IS. Het gaat om het Al-Omar-veld in de olierijke provincie Deir ez-Zor in het oosten van het land. De SDF is een coalitie van Koerdische en Arabische groepen en wordt gesteund door de Verenigde Staten. In Syrië vecht ook het regeringsleger tegen IS om olieveld in die regio in handen te krijgen. Het regeringsleger krijgt steun van Rusland. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is weer vrij. Hij zat de gevangenisstraf uit van 20 dagen... omdat hij zonder toestemming politieke manifestaties had georganiseerd. Vorige maand werd Navalny in Moskou opgepakt... omdat hij naar een campagnebijeenkomst elders in Rusland wilde gaan. Navalny wil meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De verwachting is dat hij doorgaat met campagne voeren en dat hij opnieuw zal worden opgepakt. In Parijs is een besnorde Mona Lisa geveild voor ruim 6 ton. Het werk uit 1964 is van de Franse surrealist Marcel Duchamp. Hij voegde een snor en een klein sikje toe aan Leonardo da Vinci's meesterwerk. Duchamp wordt gezien als vader van de conceptuele kunst, waarbij het idee belangrijker is dan de uitvoering. Een man van 32 uit Almere had gisteren zoveel gedronken dat hij dacht dat hij naar zijn huis in Almere was gereden. In werkelijkheid had hij zijn auto in Wormerveer in Noord-Holland geparkeerd, bijna 50 kilometer verderop. De man bleek volgens de politie bijna 3,5 keer zoveel te hebben gedronken als is toegestaan. Het weer vanmiddag van het westen uit opnieuw buien, vrij veel wind en een graad of 12. Morgen veel bewolking, van tijd tot tijd regen. In het zuiden is het vaker droog en het wordt 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal.